en dat er boetes worden uitgedeeld als studenten zich niet aan de regels houden. De controles zijn gericht op studenten die een beurs krijgen als kamerbewoner... terwijl ze nog bij hun ouders wonen. Een student die een jaar lang ten onrechte een beurs als uitwonende heeft gekregen... moet 2500 euro terugbetalen. 2000 euro aan de beurs en een boete van 500 euro. Met een kerkdienst in Oost-Berlijn is de herdenking begonnen van de val van de muur vandaag precies 20 jaar geleden. De dienst is in de Gethsemane-kerk in de wijk Prenzlauer Berg, een centrum van de vreedzame revolutie in de toenmalige DDR. De dienst wordt bijgewoond door president Keuler en bondskanselier Merkel. Merkel zei vanochtend dat de Duitse vereniging nog niet is voltooid zolang er nog ongelijkheid is in de levensomstandigheden in het oosten en westen van Duitsland. De KNVB komt met een zwarte lijst van amateurvoetballers die zich op de velden ernstig hebben misdragen. Op die manier moet worden voorkomen dat spelers die langdurig zijn geschorst zich bij een andere club melden. Op de lijst landelijk voetbalverbod komen spelers die door de tuchtcommissie een jaar of langer zijn geschorst. verenigingen kunnen ook zelf spelers die ze hebben geroyeerd voor de lijst voordragen. De Filipijnse regering heeft gezworen wraak te nemen tegen de islamitische terreurbeweging Abu Sayyaf na de onthoofding van een gijzelaar. Op het zuidelijke eiland Jolo werd het hoofd gevonden van een 36-jarige leraar. De man was drie weken geleden door Abu Sayyaf ontvoerd, maar zijn familie weigerde het losgeld van zo'n 28.000 euro te betalen. De Filipijnse president Arroyo heeft het leger en de politie opdracht gegeven hard tegen de groepering op te treden. Het weer overwegend bewolkt met mogelijk wat zon en een matige noordoostenwind. Vooral later plaatselijk wat lichte regen of motregen. Het wordt een graad of acht.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 This boy is cracking up. This boy tough, but that's enough. The love is over. She's broke his heart, and that is rough. But in the end, he'll soon recover. The romance is over. This boy is cracking up. This boy has broken down.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 Oh, you got it. Oh, you got it. Oh, you got it. Oh, you got it. Oh. voel het ritme van de herfst. Baby, baby, baby, I wanna know you. There's no one above you. I wanna love seven days has gone so fast. I really thought the pain would like I was wrong. Is everything really meant to change? I guess we're like water and flame. Water and flame. If you see me was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home.